Wielrenner Thomas Dekker heeft het werelduurrecord net niet gebroken. Hij kwam op de baan in Mexico met ruim 52 kilometer net iets meer dan één rondje tekort... om het record van de Australiër Rohan Dennis te verbeteren. Dekker begon nog voortvarend, dook al snel onder het schema van Dennis... maar in het laatste kwartier zakte hij te ver weg. Voetbal in de achtste finales van de Champions League heeft AS Monaco in Londen met 3-1 gewonnen van Arsenal. Bayer Leverkusen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid.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 De eerste is van eh, Alexandra en Gabriel, een nieuwe artiest en ook weer voor dit programma. En haar cd Unconditional. Goed, Peaceful Radio heeft natuurlijk een website. peacefulradio.eu of .co kan ook tegenwoordig. Veel luisterplezier. wieder zur Norm zu stellen. Die Dinge, welche andere verachten, helfen dir, dich selbst neu zu betrachten. Lass dich ein in deine dunklen Triebe, lass dich binden, du wirst Freiheit und Erleuchtung darin finden. on the top. Sensing the energy vibrate, reverberates, swirling and whirling around the vortexes of the spiral. energy, lifting as the Kundalini rises to Manipura chakra. Sense the Manipura chakra energy whirling and swirling the vortexes of it. Consciousness lifting and rising and whirling and swirling. money by the me home on money by Ziel zu bringen. Du selbst legst deine Grenzen fest. Du selbst nur kannst erahnen deinen Wert. Erhebe dich. Tritt ein für dich. Nimm deine Wünsche wahr. Entscheide dich für dich selbst. Für deine Gefühle für deine Gedanken. Sei dein eigener Meister. Bring dich selbst zur Geltung.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 Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft aangifte gedaan... tegen de ongeveer 150 studenten die vanavond het Maagdenhuis zijn binnengevallen. Door de aangifte neemt de kans toe dat de politie het gebouw ontruimt. De studenten hielden vandaag een protestmars, die eindigde bij het Maagdenhuis. Ze vinden dat de Universiteit van Amsterdam niet democratisch is en eisen dat het bestuur aftreedt. De bestuursvoorzitter heeft in het Maagdenhuis met de studenten gesproken en hen gevraagd het gebouw te verlaten. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is voor de verlening van de Europese financiële steun aan Griekenland. Zo bleek in een debat met premier Rutte en minister Dijsselbloem vanavond. Dijsselbloem benadrukte dat de verlening van het steunprogramma niet betekent dat de Grieken op korte termijn weer geld krijgen. Dat komt pas vrij als de nu beloofde hervormingen en bezuinigingen zijn doorgevoerd. Drie grote Amerikaanse tabaksbedrijven betalen samen zo'n 88 miljoen euro om honderden rechtszaken van rokers en hun families te schikken, zeggen de advocaten van de eisers. De rokers en hun families vinden dat de tabaksfabrikanten verantwoordelijk zijn voor de schade die ze hebben opgelopen door het roken, omdat de sigarettenmerken hen bewust niet goed hebben voorgelicht over de gevaren. Wielrenner Thomas Dekker heeft het werelduurrecord net niet gebroken. Hij kwam op de baan in Mexico met ruim 52 kilometer net iets meer dan één rondje.